met het NOS Journaal. Het luiken als menselijk schild. Op beelden is te zien hoe gevangenen in grote stalen kooien worden rondgereden. De rebellen zouden zich op die manier proberen te beschermen... tegen bombardementen door de Russen en het regeringsleger. De beelden zijn openbaar gemaakt door persbureau Reuters. Dat zegt de echtheid niet te kunnen garanderen... maar ervan uit te gaan dat ze echt zijn. De Turkse AK-partij heeft de eh, parlementsverkiezingen gewonnen. Tegen de verwachting in heeft president Erdogan de meerderheid in het parlement, die hij deze zomer verloor, weer terug. Volgens de voorlopige uitslag krijgt de AK-partij ruim 49% van alle stemmen. De belangrijkste oppositiepartij, CHP, komt uit op ruim een kwart van alle stemmen. De Koerdische HDP haalt net de kiesdrempel van 10%, evenals de nationalistische MHP. De mist heeft op verschillende plaatsen tot ongelukken geleid, vooral in het noorden van het land. Op de A7 tussen Heerenveen en Drachten kwam een auto op zijn kop in de sloot terecht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En ook bij Buinen in Drenthe belandde een automobilist in een sloot. Hij kwam met de schrik vrij. De mist breidt zich de komende uren uit. Het verkeer zal er vannacht op steeds meer plaatsen last van krijgen, waarschuwt het KNMI. De Verkeersinformatiedienst waarschuwt voor een erg drukke ochtendspits, mede vanwege het einde van de schoolvakanties. En ook het vliegverkeer ondervindt hinder van de mist. te vertrekken morgen minder vliegtuigen op Schiphol. In Almere heeft het grote, nooit afgebouwde kasteel langs de A6 dit weekend bijna 15.000 bezoekers getrokken. Bouwwerk staat al jarenlang leeg. Door financiële problemen werd de bouw in 2002 stilgelegd. Afgelopen week werd bekend dat er plannen zijn om er een themapark van te maken. Om daar bekendheid aan te geven stelden de initiatiefnemers het kasteel dit weekend open voor publiek. Het weer vanavond en vannacht in het hele land dus kans op zware misbanken. De temperatuur daalt naar 2 tot 7 graden. Morgen eerst bewolkt en later ook wat zon.